Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De kinderhartcentra in Leiden en Utrecht mogen voorlopig dicht. Dat heeft de rechter besloten. De sluiting is een plan van demissionair zorgminister Kuipers... omdat artsen anders te weinig opereren en ze ook niet beter worden in hun vak. Je hoort de persrechter. De rechter eh, heeft gezegd dat de minister eh, in het belang van de volksgezondheid... en ook het belang van de patiënten eh, mag vragen aan deze centra... om de eerste stappen te zetten eh, op weg naar die concentratie van de kinderhartcentra. Later is er nog een zaak over de sluiting, maar het lijkt erop dat alleen de kinderhartcentra in Rotterdam en Groningen open blijven. Het gedoe met de statiegeldautomaten is voorbij. Het bedrijf achter die automaten voor blikjes en flessen werd deze week gehackt. En het duurde daarom langer om automaten te repareren. Omdat het bedrijf een monteur langs moest sturen en niet online mee kon kijken om die problemen te fixen. Klanten die opgescheept zitten met een kapotte Van moffiets of deze nooit gehad hebben... kunnen misschien toch hun geld terugkrijgen. Het Nederlandse bedrijf is failliet en boze klanten worden keer op keer naar huis gestuurd. Maar toch is er volgens RTL Nieuws een lichtpuntje. Want heb je je fiets met je creditcard of Paypal gekocht... dan is de kans groot dat je verzekerd bent. En zo'n 200.000 mensen van over de hele wereld komen dit weekend bij elkaar in het Belgische Boom. Daar is net het eerste Tomorrowland weekend begonnen. De deuren van het dancefestival gingen ongeveer een uurtje geleden open. En deze Belgische verslaggever nam alvast een kijkje bij de mainstage. Dit jaar is die 42 meter hoog en 100 meter breed. En is er maar liefst 600 vierkante meter aan ledschermen in verwerkt. Zodat iedereen alles goed kan zien tijdens de optredens. Ja, het podium ziet eruit als een soort sprookjeskasteel. En vanavond staan onder meer de Chainsmokers en DJ Chesto op de mainstage. We hebben nog wat weer voor je. Vanuit het westen komen er wat buien aan. Graadje of 21 is het. En later vanmiddag gaat het wat harder plensen. En is er ook kans op onweer. Vanavond wordt het wel weer droog. Morgen een wisselvallig dagje. En dan is het een graadje kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.